Dan worden alle Nederlanders opgeroepen geld in te zamelen voor Nepal. Hoe de dag eruit gaat zien is nog niet bekend. In Nepal zijn inmiddels zo'n 4400 lichamen geborgen. Gevreesd wordt dat het dodental oploopt tot 10.000. Het schrappen van vergoedingen en behandelingen uit het basispakket levert de overheid minder op dan verwacht. De bezuinigingen leverden tussen 2007 en 2013 jaarlijks 250 miljoen euro minder op dan begroot, zegt de Algemene Rekenkamer. In deze periode gingen onder meer de cholesterolverlagers uit het pakket. De overheid wilde daarmee 97 miljoen besparen, maar dat werd slechts 18 miljoen. Het schrappen van slaapmiddelen, eerste lijns psychologie en paracetamolcodeïne leverde wel de beoogde bezuinigingen op. De Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, onderzoekt of er op grote schaal gefraudeerd wordt met lamsvlees. Het KRO-programma Keuringsdienst van Waarde ontdekte bij een steekproef dat kalkoenvlees geregeld als lam wordt verkocht. Minister Schippers schrijft nu aan de Tweede Kamer dat de NVWA eerder zulke fraudegevallen met lamsvlees heeft ontdekt. Onderzoek moet duidelijk maken of het om structurele overtredingen gaat. De minister kan nu nog niet zeggen op welke schaal er wordt gesjoemeld. Ze verwachten resultaten van het onderzoek deze zomer. Het weer. In het noordwesten kan nog een bui vallen. Het koelt vannacht af tot 2 graden. En aan de grond kan het gaan vriezen. Morgen opnieuw periode met zon. In het westen en noorden kan een bui vallen.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 En wat uitstapjes links en rechts. Daar is het echt weer voor, vindt u niet? even wakker te maken... die zojuist een beetje uit zijn gestapt en hebben afgestemd naar... Eh, onze zender CFM Zandvoort met CFM Jazz, luisteraars. Ja, ik ga iets draaien van eh, Thijs van Leer, die Introspection. Nou, Willem Duis was natuurlijk vroeger eh, daar een grote liefhebber van. In zijn programma Muziek, Muziek Mozaïek draaide hij heel veel van Thijs van Leer het eerste uur liet ik u al een introductie eh, horen van eh, het programma Muziek, eh, Muziek van Willem Duis. Maar zijn laatste woorden in het programma klonken zo. Wel nu, lieve mensen, met deze mooie klanken neem ik voor goed afscheid van Muziek Mozaïek na 37 jaar. Het valt me buitengewoon zwaar om afscheid te nemen van al mijn dierbare trouwe luisteraars. En dat doe ik dan met de muziek waar we zo vaak mee zijn begonnen op die zondagochtenden om tien uur. Mooie close harmony met mijn naam en de titel van het programma erin. Gecomponeerd door onze vriend Ferry Maat. Ja, zo klonk dat. Bij Radio 2, maar dit is natuurlijk CFM Zandvoort... dat u dat wel eventjes eh, goed op een rijtje houdt. Introspection 2, Thijs van Leer. We gaan ervan genieten. klonk dat jaren geleden bij muziekmozaïek. Nou, eh, u, denkt natuurlijk, ja, eh, jazz, eh, duif, wat is het nou? Nee, dit is ook jazz, want jazz is gewoon eigenlijk de definitie van... dat je dus op je instrument gewoon improviseert. Nou, en in, geïmproviseerd werd er hier op dwarsfluit door Thijs van Leer... met zijn introspection. Dus het valt wel degelijk onder, onder jazz. Nou, mensen die het niet geloven en nou een steen door mijn ramen gooien... dan pik ik gewoon op de pieces, hoor. Dat is ruim ik de stukken gewoon op heb ik er helemaal niks van. Alhoewel, bestuur van ZFM 6 natuurlijk wel. Nee, het bestuur van CFM eh, Zandvoort, eh, zo moet ik het zeggen. Geen stenen door mijn raam gooien, hè, luisteraars. in navolging van haar vader eh, Hans Dulver natuurlijk... Eh, de zwikkende Kenny Dulver meesteres op de saxofoon. Ja, luisteraars, eh, ik heb het al genoemd in het, in het eerste uur van het programma CFM Jazz. Laura Vici treedt vanavond op in Beverwijk vanaf 7 uur in Hoeve Adigem. Gasthoeve moet maar even googlen als u erheen wil toegang is, dacht ik, gratis. Maar uh, u kunt er ook lekker eten. Misschien wilt u die eh, gelegenheid van uh, een lekker stuk muziek... wel combineren met een lekkere maaltijd en gezelligheid. Laura Visie wordt geïnterviewd door Maus Grenaat. En... Gaat ook zingen, en eh, samen zelfs met George van der Pannen ook... die we kennen van eh, The Voice of Holland. Hoeve Aardigum is gevestigd op de Aagtendijk in Beverwijk... en dat is eh, bij de Spoorsingel. Nou, de Spoorsingel weten de meeste mensen wel... die ooit in de Beverwijk zijn geweest. Want die loopt natuurlijk evenwijdig aan de spoorlijn... van Haarlem naar Alkmaar. Uh, eens even kijken wat ik voor u in petto had. Oh ja, nou nog een nummer van Laura Vigi. Dat Dutch Winkles Band samen met Laura. C'est si bon. C'est si bon, si bon, si bon de partir n'importe où. samen met de Dutch Swing Band. Het is natuurlijk niet zomaar dat ze dit nummer uitkiest... om daar eh, eh, gehoor aan te geven tijdens eh, een jubileumconcert dat plaatsvond. dat komt natuurlijk omdat zij heel veel heeft samengewerkt met Michel Legrand. The Unsquare Dance. We gaan genieten van Dave Brubeck. Square Dance met Dave Brubeck. Ja, luisteraars, de vliegtickets worden alsmaar goedkoper. En eh, je wordt er soms eh, mee doodgegooid. Althans, ik wil op mijn eh, internet gebeuren. Dan komt er elke keer weer spam voorbij met goedkope vliegtickets van die en van die maatschappij. Dus ik heb, ik heb u maar eens meegenomen in een stukje verwenning. Want dankzij die goedkope vliegtickets, luisteraars, neem ik u gewoon mee naar Chicago. krijgt wel een beetje hulp van Greetje Kouwveld trouwens. Chicago, Chicago, that's title and town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sundance could not shut down. say they do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Ja, swingde dat of swingde dat? Nou, volgens mij swingden het luisteraars. Ja, uh, even, even... Oh, de volgende uh, plaat die ik ga draaien... Of, of cd die ik ga draaien... Nou, maakt niet uit. De, eh, de geluidsdrager die het geluid gaat voortbrengen... Zo, is, is net King Cole. Nou, dat klopt. Dat is hem ook nog. En ja, hij leeft natuurlijk niet meer. Dus logisch dat hij dan zingt... I don't get around much anymore. the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door they'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. what for. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Nat King Cole. Ja, luisteraars, de volgende draag ik op en mijn vader. Hij leeft helaas niet meer, maar pa, als je luistert op je wolkje... dan weet ik zeker dat je hiervan gaat genieten. X by the number. Guy Mitchell was dat, luisteraars. We gaan eh, genieten van die A-Train. Er zijn heel veel uitvoeringen van, maar dit is er eentje van Max Roach. langzaam weer tot stilstand. Het ensemble van eh, Max Roach, en Max Roach is natuurlijk de drummer. En nu hoorden een paar virtuozen op blaasinstrumenten... waarvan ik niet in detail weet wie dat allemaal zijn. Maar in ieder geval hebben wij daarvan genoten, luisteraars. Eh, als u net uw bed uit bent, zo op de zondagochtend... toen dat u heeft uitgeslapen... en u loopt nog een beetje te slaapwandelen... dat zou heel goed kunnen... dan heb ik hier de Sleepwalkers Serenade voor u van Count Basie. Karin leert wakker van hoor. Dat komt helemaal goed. Kijk wel laat als je de trap afkomt, hè, slaapwandelend. Dat je wel eh, je evenwicht bewaart. Dan moet ik je straks weer onder aan de trap vandaan vegen. heerlijk swingende muziek. Eh, even nog een mededeling luisteraars, want eh, 1 mei aanstaande in Krocht hier in eh, Zandvoort. Een grandioze avond, The American Roots Country and Blues concert. Met als thema Seaside Jamboree. Nou, Americana is een verzamelnaam voor een, voor een muziekstijl... waarbij een grote verscheidenheid van artiesten wat in te delen. Over het algemeen wordt hier muziek mee bedoeld... die is afgeleid van die authentieke countrymuziek... van folk en blues... Maar dan in een eh, modern jasje gestoken. We gaan genieten die avond. En als u erheen wilt, dat kan allemaal voor het slechts een tientje entree. Kaartjes eh, verkrijgbaar bij de Bruna, aan de zaal van de Krocht... en ook bij het Wapen van Zandvoort, heb ik begrepen. En u kunt natuurlijk ook eh, op internet kijken bij www.onairevents.nl. Roy van Buringen eh, organiseert het samen met Michael. Ik ben even zijn achternaam kwijt, maar in ieder geval samen... organiseren zij dit gro grootste Americana Roots Country and Blues concert... in de Krocht op de 1 mei, vrijdag de 1 e mei. Dus... Komt allen, dan wordt het gezellig druk. En dan eh, kunnen we gezamenlijk genieten van een lekker stukje muziek. Kom op, vlieg met mij naar de krocht. Come fly with me. Come fly with me, let's fly, let's fly.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 Pulco Bay, it's so Samantha Alexander. Die heeft het er maar steeds over dat ze zo lovely is. Isn't she lovely? Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal van Stevie Wonder... maar eh, dit is een jazzy uitvoering. Want ik zei het al, Monty Alexander. Wasn't She Lovely? Monty Alexander was dat. Nou, we hoorden hem af en toe een beetje kreun achter de piano. Eh, nou ja, dat, dat zal er allemaal wel bij horen. Klonk wel gezellig. Eh, team from the Pink Panther, Henry Mancini. we zien eh, Pieter Sellers zo voorbij lopen als een rol als inspecteur Cluzel. Eh, dat was natuurlijk de team van de Pink Panther. Eh, Robbie Williams, die heeft het erover dat hij Miss Jones heeft ontmoet. Have you met Miss Jones? said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must. be free. And all at once I lost My breath and I once was scared to death And all at once I own the earth and sky And now I've met Miss Jones And we'll keep on meeting Till we die Miss breath and all at once was scared to death and all at once I owned the earth and sky Now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting Ja, Robbie Williams, niet alleen maar eh, popmuziek, maar ook jazzy muziek, Miss Jones. Ja, luisteraars, we naderen de klok van uh, eh, 12 uur. Dat betekent dat we zo direct gaan lunchen. Of misschien wel brunchen als u wat later bent. En eh, eh, dat eh, herinnert mij eraan u even mee te delen... dat er morgen op maandag, Koningsdag, geen ZFM lunch is. dat, dat slaan we een keertje over. Maar dat vindt u vast niet erg. Dinsdag, dan zijn we er weer met het lunchprogramma. Dus dat moest ik toch nog even gezegd hebben. waar ga ik mee eindigen? Nou, ik hoop dat ik, dat ik helemaal nergens mee eindig. Dat ik nog een beetje door kan gaan met eh, ademhalen. Eh, maar Piet eh, Noordijk die helpt ons eraan te herinneren, luisteraars... dat het nog steeds ook april is in Parijs.